uur. Mark Visser met het NOS-journaal. President Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... ontmoeten elkaar eind deze maand in Vietnam op 27 en 28 februari. Dat maakte Trump bekend in de State of the Union... zijn jaarlijkse toespraak voor het congres. Trump herhaalde dat er een muur komt op de grens met Mexico. President ligt daarover al tijden overhoop met de democraten... en vroeg hen om hem te steunen. Trump had het in zijn toespraak ook over economische successen... zoals de lage werkloosheid. Vakbond FNV wil dat er wordt onderzocht welke bedrijven en sectoren de kankerverwekkende stof Chrome 6 hebben gebruikt. Ook dringt de bond aan op een compensatieregeling voor slachtoffers. Aanleiding zijn de problemen op een NS-werkplaats in Tilburg waar honderden werklozen werden blootgesteld aan de stof. Veel van hen kregen gezondheidsklachten. Vandaag wordt bekend welke schadevergoeding ze krijgen. Vakbond FNV wil ook dat er een meldpunt komt voor werknemers die denken dat ze ziek zijn geworden door Chrome 6. De gala-première van de nieuwe film van acteur Liam Neeson in New York is afgelast na ophef over een interview met hem. Daarin zei de acteur dat hij 40 jaar geleden een willekeurige zwarte man wilde vermoorden en dat een vriendin had gezegd dat ze door een zwarte man was verkracht. De afgelopen dagen werd Neeson van verschillende kanten beschuldigd van racisme. De acteur zei daarna dat hij destijds schrok van zijn reactie en dat hij op dezelfde manier had gereageerd als de dader een witte man was geweest. Zijn film is vanaf volgende week wel gewoon te zien in de Amerikaanse bioscopen. De Universiteit van Cambridge heeft een gift gekregen van 100 miljoen pond. Ruim 113 miljoen euro is dat. Gullegever is David Harding, een oud-student die in 1982 afstudeerde als natuurkundige. Daarna werd hij succesvol belegger en inmiddels is hij miljardair. Hij wil met het geld studenten helpen via onder meer studiebeurzen. Het weer, het is bewolkt, met in het westen regen. Komende uren breidt die regen zich uit naar het oosten en het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Naast de dagelijkse files zorgt een ongeluk op de A2 voor extra vertraging. Vanuit Utrecht naar Amsterdam staat 9 kilometer file tussen Maarsen en Apkoude. De linkerrijstrook is dicht en je hebt daar 10 minuten op onthoud.